Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het is reddingswerkers nog niet gelukt om de Thaise voetballers en hun coach uit de grot te halen. Gisteren werden ze gevonden en bleek dat ze allemaal nog in leven zijn, maar wel erg verzwakt. Mogelijk moeten ze wachten tot het water is gezakt, voor ze de grot uit kunnen. Dat kan nog maanden duren. Het voetbalteam raakte op 23 juni vermist. De jongens waren naar de toeristische grot gegaan voor een dagje uit. Eenmaal in de grot werden ze waarschijnlijk verrast door noodweer. Iedereen in Nederland moet over vijf jaar een snelle internetverbinding hebben. De overheid wil dat alle Nederlanders twee jaar sneller dan eerder was gepland kunnen internetten met 100 megabit per seconde. Nu heeft nog zo'n 3% van de Nederlanders geen of traag internet. Vooral in buitengebieden vinden bedrijven het niet rendabel om nieuwe kabels aan te leggen. De overheid wil het gemeenten en provincies makkelijker maken om financiële steun te verlenen voor de aanleg. Het Planbureau voor de Leefomgeving pleit voor een nationaal landbouwakkoord waarin boeren, de politiek, banken en de voedselindustrie afspraken maken over de toekomst. Volgens het Planbureau is dat nodig omdat de landbouw tegen zijn grenzen aanloopt. Het systeem van intensief en grootschalig boeren is schadelijk voor het milieu en consumenten willen meer duurzame producten. Maar voor boeren is het moeilijk om van koers te veranderen omdat dat veel geld kost en ze vastzitten aan contracten en hypotheken. Daarom is er volgens het planbureau een gezamenlijk toekomstbeeld nodig. Een meisje van drie dat op haar verjaardagsfeest in de Amerikaanse staat Idaho werd neergestoken is aan haar verwondingen overleden. Vier andere kinderen en drie volwassenen liggen nog in het ziekenhuis. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. Ze werden afgelopen weekend neergestoken door een Amerikaan van 30. Hij wordt aangeklaagd voor moord. Het weer dan nog. Ook vandaag is het ronduit zonnig en droog... met op veel plaatsen zomerse temperaturen van 25 tot 28 graden. Aan zee en in de noordelijke provincies is het iets koeler... door een vrij krachtige noordenwind. Morgen en donderdag wat meer wolken, maar nog altijd zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.